beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM. met nu Golden ZFM. yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy. too high. Jenny Goedenavond eh, luisteraars. We zijn weer bezig met een nieuwe aflevering van eh, Golden CFM. En vanavond gaan we het hebben over eh, allemaal hits uit 1966. Waarom? Ik heb geen flauw idee. Maakt ook niet uit. Toch, Mike? Nee, dat maakt inderdaad niet uit als de muziek wel lekker is. Ja, dat bedoel ik. <laughs> Daar gaat het ook eigenlijk om. We begonnen in ieder geval met een nummer van ELO, Electric Light Orchestra. En dat is alleen maar omdat Mike Edwards een week of drie geleden op een hele rare manier om het leven is gekomen. Hij reed over een van Engelands, uh, ja, zou ik zeggen, landwegen. En daar was een, eh, aan de eh, rechter, nee, linkerkant was er een, een vrij steile helling. En daar kwam opeens, en dat heeft hij niet gezien, een hele zware hooibaal naar beneden. 300 kilo maar liefst. En die kwam bovenop zijn auto terecht. En hij heeft het niet overleefd. Mike Edwards is dus niet meer bij ons. En daarom begonnen wij met een eh, nummer van ILO. En dat was eh, Roll Over Beethoven. Een, een tribute tot eh, voor uh, Mike Edwards. Daarna een nummer van de Beatles, ook uit 1966, Yesterday. We gaan door met Chubby Checker. De man die getrouwd is met een van Nederlands schoonsten, <laughs> zo mag ik het wel noemen. En eh, hij is bekend geworden over zijn rock'n'roll nummers. We gaan eh, voor u draaien Baby Baby Balabala. Look at that! My baby baby balabala! bala. see you again. Your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love. I pledge myself Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. love. I wait at your knee. The sands have run out for your lady and me. Garrick. En eh, een pseudoniem voor eh, Philip Daryl Core, geboren op 12 september 1946. En dat is een Britse zanger en hij is vooral bekend om het eh, hele bekende nummer, oftewel een hit, Dear Mrs. Appleby uit 1966. We gaan door met, moet ik even kijken, The Fortunes. Ja, The Fortunes, een hele bekende groep uit ook weer de jaren 60, 70... En vanavond hebben we het uiteraard eh, bij Golden CFM over de jaren, eh, niet de jaren, uit 1966. Here it comes again, The Fortunes, een Britse popgroep uit eh, de jaren 76. En hun grootste hits zijn eigenlijk You've Got Your Troubles en Here It Comes Again, Rainy Day Feeling Again. Maar wij draaien voor u dat laatste nummer. see that girl go walking by. to say. geweldige muziek uit 1966. Een grote hit, Los Bravos, Black is Black. Ook uit 1966. Een, eh, ja, niet bij het grote publiek, publiek eh, bekende hit van Bob Dylan. Rainy Day Women. Maar we gaan het toch voor u draaien. destination. Mm. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one man band. thoughts escaping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. And each town looks the same to me the movies and the factories. And every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. I wish I was homeward bound. Home where my thoughts are escaping, home where my music's playing, home where my love lies waiting silently for. Tonight I'll sing my songs again. I'll play the game and pretend. Mm-hmm. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness and harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was. When my thoughts escaping home, when my music's playing home, when my love lies waiting silently for me. Silently for me. van de mooiste nummers van Simon en Garfunkel, Homeward Bound. En daarvoor uh, luisterde u naar uh, Bob Dylan, heb ik dat goed? Ja, Bob Dylan, Rainy Day Women. En eh, Robert, uh, ja, Robert Allen Zimmerman heet hij eigenlijk. Uit jullie wel zo gehoord, jongens? Ik denk het niet. Maar Bob Dylan wel, waarschijnlijk wel. Dat wel, ja. Ja, ja, wel. ja, ja, Goed, maar hij is dus officieel Robert Allen Zimmerman. En op zijn Hebreeuws is dat Zabtai Zibel Ben Avraim. Nee, Avram. Goed. Mondvol. Waarvan akte. En uh, Simon Garfunkel natuurlijk, eh, Homeward Bound. We gaan door met uh, die Alan Price sets. Een, een Engelse muzikant, componist en acteur. Alan Price heb ik het dan over. Die autodidact is en voornamelijk een pianist was. En die met onder andere in The Animals speelde. Hij heeft later zijn eigen band opgericht. En wij draaien voor u Highly High Low. On every tree there sits a bird singing a song of love. The song of love is a sad song. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The song. song. Dayton van 13 eh, oktober 1940. Geboren in Londen en die is beter bekend geworden als Chris Farlow. En dat is een Britse pop- en R&B laat ik zo zeggen, de vroege R&B, de echte R&B zanger. Want R&B tegenwoordig, dat is geen R&B meer. <laughs> Daar zit jij te lachen. maar... Nee, dat valt wel mee. Nee, is geen R&B meer. Niet meer. Rhythm and Blues, want daar staat er namelijk voor. Dat bestaat niet meer. Hij is begonnen met eh, een skiffelbandje, de John Henry Skiffle Group in 1957. En hij werd later vooral bekend door covers van de Rolling Stones nummers. En eh, een van die nummers is zijn enige nummer hit, eh, een nummer 1 hit geworden in 1966. 66. En dat draaiden we zojuist, Out of Time, ook een oorspronkelijke Rolling Stones nummer. We gaan naar Bob Dylan. Nee, Donovan natuurlijk moet ik zeggen. Donovan Phillips Leach. Een Schot die eh, in 1946, 10 mei, geboren is. En die hele mooie, ja, eh, zal ik het zeggen, zachte nummers geschreven heeft. Met name in de jaren 60. En hij eh, was het Britse antwoord op Bob Dylan, die we zojuist gedraaid hebben. Van hem draaien wij voor u Sunshine Superman, een hit uit weer 1966. sunshine came softly through my our window today. Could have tripped out easy, but I've I changed my way. It'll take time, I know it, but in a while you're gonna be mine. I know it. We're doing it in style. Ja, <laughs> dit is echt ongelooflijk. Ik zit hier een paar jongens hier in de studio. En <laughs> die hebben nog nooit van uh, Janneke Kanteman gehoord. Nou, ik eigenlijk ook niet, maar het was haar artiestennaam uh, eh, Karin Kent. Geboren 11 november 1943. En zij had in, eh, in 1966... op het Knokken Songfestival, een van de betere songfestivals toen de tijd in Europa, een, een, een hit en die heette Dans je heel nacht met mij. Die hebben we zojuist gedraaid voor u. En eh, dat werd de eerste Nederlandstalige nummer 1 uit de geschiedenis van de Veronica Top 40. ja. Dat wil wat zeggen, dat Mike. Dat is wel Nederlands trots, ja. <laughs> Echt wel. Of je het leuk vindt of niet, maar het is, het is gewoon een hit geweest in die tijd. En, en eh, die hebben we zojuist voor u gedraaid. We gaan door met eh, de Rolling Stones. Nou, die hoeven eigenlijk helemaal geen eh, introductie. Maar we draaien voor u, eh, even kijken. Have you seen your mother baby standing in the shadow? foto <laughs> helemaal lekkere muziek. De jongens staan helemaal mee te swingen hier. Nee, niet echt natuurlijk. Maar dit was uh, Trio uniek met uh, een van hun hits uit de 1966. En die heette Ella, Ella, Ella. Nou, daar heb ik dus eh, behoorlijke gedachten bij. Dat gaat verder helemaal niet... <laughs> ja, ja, goed... Dat was goed. Dat, <laughs> begrijp ik heel goed. Dat was goed, Mike. Oké. Eh, eh, dit was in feite het eh, een nieuwe programma. De, live vanuit de studio aan het Gasthuisplein. Mike, dankjewel in ieder geval voor je medewerking. Ja, want ik had het zelf niet gered. Absoluut niet. ik, ik, ik kan babbelen. En daar houdt het ook echt helemaal mee op. die knoppen, dat... Ja. Ach joh, daar staan wij jou voorbij Joop. Daar zijn wij voor. Ja, dat begrijp ik. Want hierna ga je doen... Eh, nummer 16 had jij klaar. Nee, nee, daar heb ik het niet over. Maar hierna, na dit uur ga je oh, doen? na dit uur ga ik aan mijn eigen programma beginnen. Doe Juist, dat wil ik even horen, ja. Ja, sorry. sorry. ik denk, blijf even in uh, contrast. Goed, we gaan in ieder geval door met eh, een, een Nederlandstalig nummer. Ook een hit uit 66. En ik weet dat een heleboel mensen dat kennen. Of ze het waarderen is een tweede. Het is een nummer van de groep die heette Het. En het nummer is Ik heb geen zin om op te staan. En misschien daarna nog wel iets eh, van eh, Roy Orbison, een stukje van Lana. Graag tot de volgende keer. Over twee weken zijn we weer live vanuit de studio en het Gassersplein. Dit was Golden GFM. Dank u wel voor uw aandacht. Het is weer tijd om op te staan maar ik heb geen zin. Hij heeft geen zin om naar mijn baas te gaan. Was jij maar hier, was jij maar hier. Want het is zo fijn, het is zo fijn.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 hebben onder Molukkers onrust veroorzaakt. Dat heeft president Watilete van de Molukse regering in ballingschap gezegd. Het is nog onduidelijk of de branden zijn aangestoken. Wel staat vast dat iemand heeft geprobeerd brand te stichten in een Moluks gebouw in Assen. Volgens president Watilete houdt de Molukse gemeenschap alle centra en kerken vanaf nu extra in de gaten. Wat leten liet doorschemeren dat de brandstichtingen te maken zouden kunnen hebben met het komende bezoek van de Indonesische president Yono. Die komt volgende week naar Nederland. De Molukkers willen rond zijn bezoek acties en een manifestatie organiseren. De zoon van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il is benoemd tot generaal. De ongeveer 27-jarige Kim Jong-un is de derde en jongste zoon van Kim Jong-il... en wordt gezien als de volgende leider van het Stalinistische land. Het was niet de enige benoeming, ook de dochter van Kim Jong-il is nu generaal. De benoemingen vonden plaats aan de vooravond van een buitengewoon partijcongres. Dat wordt gezien als de vuurdoop van Kim Jong-un. Het Noord-Koreaanse regime zou ook al een bijnaam voor Kim Jong-un hebben bedacht. Zo is zijn vader de geliefde leider en wordt Kim Jong-un waarschijnlijk de briljante kameraad. De Amerikaanse actrice Gloria Stewart is op 100-jarige leeftijd overleden. Stewart speelde in 42 films in de jaren 30, maar dat leverde haar weinig roem op. Bekend werd ze pas in 1997 toen ze in de film Titanic de rol, rol kreeg van een hoogbejaarde vrouw die de scheepsramp als meisje had overleefd. Die rol leverde haar op 87-jarige leeftijd een Oscar-nominatie op. Haar laatste rol speelde Gloria Stewart in 2004 in de film Land of Plenty van regisseur Wim Wenders. Het weer, de regen trekt steeds verder naar het zuiden weg. Vannacht overwegend droog met minima rond 10 graden. Morgen bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.